Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar Mensis schrapt vanaf volgend jaar het eigen risico voor mensen met weinig geld. In bepaalde regio's in het noorden en oosten van het land kunnen die mensen een aanvullende polis krijgen... en worden de kosten binnen het eigen risico vergoed. Het is aan gemeenten om te bepalen of iemand recht heeft op de regeling. Mensis is een van de vier grote zorgverzekeraars in het land. Andere grote verzekeraars konden nog niet op het plan reageren. De zorgpremies blijven komend jaar bijna overal gelijk. Verzekeraars hadden tot middernacht om de prijzen voor het basispakket bekend te maken. In Ierseke in Zeeland gaat de Sinterklaasintocht zaterdag niet door. De organisatie zegt dat de intocht niet op een veilige manier kan plaatsvinden. Actiegroep Kickout Zwarte Piet had net als vorig jaar een demonstratie in het dorp aangekondigd... omdat er bij de intocht Zwarte Pieten meelopen. Vorig jaar liep de intocht in Ierseke uit de hand... toen tegendemonstranten eieren gooiden om de demonstratie te verstoren. Ierseke is volgens Kickout Zwarte Piet een van de weinige plaatsen waar pieten nog helemaal zwart zijn. Justitie in Italië ondervraagt komende weken mensen die mogelijk meer weten over zogenoemde snipersafaris in Bosnië in de jaren 90. Al langer gaan er geruchten dat rijke mensen voor hun plezier in Sarajevo mensen gingen neerschieten. Ze zouden daarvoor veel geld hebben betaald aan de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. De voetbalsters van FC Twente hebben hun derde wedstrijd in de Champions League gelijk gespeeld. De uitwedstrijd tegen Benfica eindigde in 1-1. Met twee punten uit drie wedstrijden wordt plaatsing voor de volgende ronde lastig. Twente staat nu dertiende, speelt nog drie wedstrijden tegen directe concurrenten.